7 uur. Raymond Seré met het NOS Journaal. Tegen de voormalige president van de Bosnische Serviërs Radovan Karadzic wordt voor het Joegoslavië-tribunaal levenslang geëist. De eis staat vermeld in een document dat het VN-hof in Den Haag heeft gepubliceerd, vooruitlopend op de mondelinge slotpleidooien in de rechtszaak die volgende week worden gehouden. Karadzic is onder meer aangeklaagd vanwege oorlogsmisdaden... en zijn rol bij de genocide na de val van de Bosnische moslimenclave Srebrenica in 1995. Duizenden moslimmannen werden gedood toen Servische troepen de enclave innamen. Het vliegverkeer boven Chicago ligt plat door een brand in de toeren van de luchtverkeersleiding van Chicago O'Hare International Airport. Al meer dan 800 vluchten van en naar de Amerikaanse stad zijn geannuleerd. Duizenden passagiers zijn gestrand. Chicago O'Hare is een van de grootste luchthavens ter wereld en een belangrijk knooppunt voor het vliegverkeer van en naar de Verenigde Staten. Ook op het kleinere vliegveld Midway kunnen vanwege de brand geen vliegtuigen starten of landen. Deze week zijn 26 slachtoffers van de rampvlucht MH17 geïdentificeerd. 19 hebben de Nederlandse nationaliteit en 7 een andere. Welke wordt niet bekendgemaakt op verzoek van de ambassades van de betrokken landen. Het totaal aantal geïdentificeerde slachtoffers komt nu op 251, meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het kan nog maanden duren voordat alle slachtoffers zijn geïdentificeerd. In het vliegtuig dat op 17 juli werd neergehaald boven Oost-Oekraïne zaten 298 mensen. De jager, die eerder deze maand in Weert wilde zwijnen afschoot... die kort daarvoor uit het water waren gered, stopt als jachtopzichter. De man had met de politie moeten overleggen voordat hij de dieren doodschoot. Een jachtopziener mag wilde zwijnen alleen afschieten als ze een gevaar vormen. Maar de dieren hadden zoveel water in de longen gekregen... dat ze geen enkel gevaar vormden... en waarschijnlijk snel na de redding zouden zijn doodgegaan. En dan het weer. Vannacht en morgenochtend kans op mist. Morgen en zondag is het zonnig en het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files zijn nu snel aan het oplossen. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat nog 6 kilometer tussen Laren en Eembrugge. A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Naarden en Muiden 5.